Bij invallen zijn 84 mensen opgepakt en werden meer dan 700.000 doses doping in beslag genomen. Het gaat om anabole steroïden, EPO en groeihormonen. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken importeerden de bendes de middelen uit China, Griekenland en Portugal. Spanje maakt de laatste tijd veel werk van de strijd tegen doping... in de hoop de kansen te verhogen op de Olympische Spelen van 2020. Vorige week nog ging de regering akkoord met strengere straffen voor sporters die op doping worden betrapt. Het vertrouwen in het tweede kabinet Rutte van VVD en PVDA neemt af. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat één op de drie kiezers hoopt dat het kabinet de rit uitzit. Bij het sluiten van het regeerakkoord was dat nog twee op de drie. Het laatste kabinet dat de hele regeerperiode heeft uitgezeten was midden jaren 90, het eerste kabinet Kok. In Albanië is een politicus doodgeschoten en zijn twee mensen gewond geraakt. De schietpartij heeft waarschijnlijk te maken met de parlementsverkiezingen van vandaag. Hij vond plaats bij een stembureau in Lak in het noordwesten van het land. De omgekomen man was een activist van de socialistische oppositiepartij. Albanië wil lid worden van de EU. Brussel heeft gewaarschuwd dat de verkiezingen een test zijn voor eventuele toenadering. Klokkenluider Edward Snowden heeft Hongkong verlaten. Volgens een Engelstalige Chinese krant is hij op weg naar Moskou... en reist hij waarschijnlijk door naar IJsland of Ecuador. Oud-CIA-medewerker Snowden openbaarde deze maand dat de Amerikaanse geheime dienst online privégegevens verzamelen via het geheime programma PRISM. Het weer, buien, veel wind, vanmiddag kans op onweer en veel regen. Verder ook af en toe zon en het wordt 16 graden. Ook morgen buien en af en toe zon en dan weer rond de 16 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amersfoort Amsterdam voor brugge 4 kilometer. De A9 Diemen Alkmaar voor Aalsmeer 3. En op de A27 Almere Gorkum bij Utrecht Veemarkt 3 kilometer. Vanwege werkzaamheden is daar maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie.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 一梦选拔。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 Het is even na twee uur, een hele goede middag. Welkom vanuit Zandvoort bij CFM Zandvoort. Speciale dag vandaag voor ons. Wij openen vandaag de nieuwe studio. En daar zijn we natuurlijk weer trots op. En dat zou je merken ook de komende drie uur lang bij de muziek eh, bij Zandvoort op zondag. Heel veel vrolijke plaatjes natuurlijk, Albert-Jan. Ja, luisteraars. Uh, goedemiddag vanuit, ja, vanuit een zonnige tolweg. Wij zitten, eh, wij zitten weer lekker binnen, hè? Wij zitten binnen, maar de barbecue staat buiten. Barbecue... Straks na vijf uur zitten wij Buiten. Buiten, juist. Want eh, vanaf 4 uur is het de open huisluisteraars. En bent u van harte welkom om een eh, blik te werpen in onze nieuwe studio aan de Tolweg. En eh, u zult zien dat er erg hard is gewerkt de afgelopen vijf weken... door de vele vrijwilligers om een en ander toch te realiseren op deze heugdelijke dag. Want er is ook nog iemand jarig vandaag, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Maar daar gaan we straks nog even stilstaan. Goed, onder voorbehoud alles natuurlijk vanmiddag... want het zal tussen vanaf eh, vieren best wel een gezellige boel worden... hier in de, aan de Tolweg. Maar we proberen een beetje het programma vast te houden. En eh, zoals u van ons gewend bent, gaan we proberen om rond de klok van half vier... de evenementenagenda aan u te presenteren... want er zijn diverse evenementen in en rondom Zandvoort... die wellicht uw aandacht verdienen. Uiteraard rond de klok van half drie. Het weerbericht eh, rond de klok van half vijf. Het dier van de week en die luistert naar de naam Rocky. En, en komt hij eh, aan. Ja. ja. het gedicht van het jaar kan ik bijna wel zeggen. Uh, liefhebbers van het gedicht van de week. vandaag hebben we het gedicht van het jaar rond de klok van kwart voor vijf. En hoe kan het anders? Het staat in het teken van feest. Feest, de open dag van CFM. Het is een feest voor CFM. Tussen de vrolijke muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En eh, we proberen nog ook nog wat eh, sportnieuws. Eh, want er zijn toch een paar dingen aan de gang. Zoals de finish van de 24 uur van Le Mans. die finisht om rond de klok van 3 uur. En we hebben ook natuurlijk nog sport in het kort. Te veel om op te noemen. En heel veel lekkere muziek. En hoog tijd voor muziek. Hier is lekkere zorgmuziek muziek. de Gims is dit, hè? Spreek het zo uit? Uh, Maître Gims. Gims. Oh, hmm, lekker plaatje, hoor. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après, j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus Influence sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de mots de tête. La vérité, c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime, malgré ta couleur et belle. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après, j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir moi d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va bah, faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de qu'on est plus pour réfléchis plus, me dis stop, ne réfléchis plus, vas-y, parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir, stop, ne réfléchis plus, me dis stop, ne réfléchis plus, vas-y. je me tire. demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne triste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, restare amici di tutti seduti in qualche bar e camminiamo da soli nella notte più scura, anche se il domani ci fa un po' paura, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Insieme ai ragazzi di oggi, zingari di professione, con i giorni davanti e in mente un'illusione. Noi siamo fatti così Guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro finché qualcosa cambierà. Het is vandaag een heerlijke zondagmiddag met heel veel zon in Zandvoort. En er komt er goed uit ook, wat eh, Ivo die is eh, de barbecue aan het eh, ontstoken op dit moment buiten op de Tolweg voor het nieuwe pand van CFM. Zo dadelijk om 4 uur open huis bij de Zandvoortse Omroep. Dus iedereen is van harte welkom. Maar iedereen is ook welkom bij Café Omstee. Ja, maar er zit toch een beetje sneu tintje aan. Maar aan de andere kant, ja, het is zover. Ja, vandaag kunnen namelijk de jazzliefhebbers nog één keer hun hart ophalen in Café de Oomstee vanmiddag. Eh, want eh, dus vanmiddag kan u nog afscheid nemen van uitbater Ton Ariusen, die in eh, Theo en Sandra Keur opvolging heeft gevonden voor zijn Café de Oomstee. Zij zullen vanaf 1 juli de scepter zwaaien. Vanmiddag staat niemand minder dan de Flowertown Jazz Band op het programma... met als speciale gasten Jolanda Kaart. Heerlijke Dixieland Jazz met onder andere de Zandvoorters Adam Spoor op saxofoon en Barry Scholten trombone. Ook trompetist en oud-zandvoorter Peter van Listenberg zal acte de présence geven. Een formatie met oude jazzknakkers die het klappen van de, van de jazzzweep kennen... en die al jaren al dan niet fanatiek aan de weg timmeren. Dus vanmiddag vanaf 3 uur bent u ook van harte welkom in Café Oomstee... om afscheid te nemen van onze Ton. Wij gaan door met de zonnige muziek. Hier is José de Rico samen met Henry Mendes en Rayos del Sol. Para decirte muchas cosas. que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. seguimos vacilando. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora, ahora, ahora Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone esa boquita roja como el carmín Sigilosamente yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí. Entre tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad. Tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. thing. siento por ti, mami. Quiero rayos de sol. Y con cómo se Quiero rayos de sol tumbados en la arena. Y con cómo se pone tu dorada y morena. Mamita loca. Nou, het aftellen gaat nu echt gebeuren hoor. Nog iets meer dan anderhalf uur. En dan gaan de deuren wagenwijd open van de nieuwe studio van eh, CFM aan de Tolweg eh, Tina. En bent u van harte welkom. Jorden José de Rico en Henry Mendes en Rayos Del Sol. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. plaat is dit, hè? Eh, Jorden, en Dave op de Zandvoortse Radio. Bij Zandvoort op zondag speciale open dag uitzending. En eh, zodadelijk eh, vanaf 4 uur gaan de deuren open en onder meer gaat optreden Fabianne Dammers. Ja, we zijn zeer verheugd met haar. Jazeker, en misschien gaat ze deze wel zingen. Hier is de single The Girl You Love. is heel begrijpelijk dat de webcams nog niet geïnstalleerd zijn. Maar het is misschien beter ook zo nu en dan. <laughs> Als je die juffrouw Jannie aan de gang ziet. Oh. Maar ze zorgt er wel voor dat ze dadelijk om 4 uur het eh, open huis geheel operationeel is. En dat iedereen eh, van harte welkom is. Je hoorde The Girl You Love, de single van Fabienne Dammers. Zo dadelijk het eh, CFM weerbericht hoor je wat het weer de komende dagen gaat doen. Maar eerst Bill Withers, hier is A Lovely Day. impossible to fake. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world all. zeker. Vandaag is echt een eh, hele mooie dag, ook voor eh, CFM. Want we vieren vandaag dat eh, onze nieuwe studio operationeel is aan de Tolweg 10A. En dat doen we met een open dag van 4 tot 8 uur. Door de Bill Winners en A Lovely Day. En of het wat betreft het weer ook een lovely day blijft... dat gaan we nu horen van Albert-Jan. Ja, we gaan eerst nog even terug naar gisteren... want gisteren begonnen we de dag met wat zon... Maar al vrij snel was het bewolkt en regende het van tijd tot tijd. Na de regen vielen er enkele buien. De wind waaide uit het zuidwesten en was matig over land en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. En de temperatuur steeg naar waarden tussen de 17 en 18 graden. Vandaag, zoals u ziet, schijnt geregeld de zon, maar er vallen ook buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De zuidwestelijke wind is nog altijd duidelijk aanwezig... en waait matig tot vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 4 tot 7. En de temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... en vooral later in de nacht komt het weer tot een enkele buien. Bij een langzaam afnemende zuidwester daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen vallen er opnieuw enkele buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar hooguit 14 tot 15 graden. Maandagavond en dinsdagnacht blijft het droog met flinke opklaringen. Bij een meest matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 10. Dan tot slot dinsdag. Dinsdag schijnt de zon flink en blijft het droog. De noordwestelijke wind waait meest matig... en de temperatuur stijgt naar 15 tot 16 graden aan zee... en 17 graden elders in de regio. Oké, wat betreft het weer eh, valt het dus eh, best allemaal eh, mee de komende dagen. Wil je het weer nalezen? Ga je gewoon internet naar www.ricoweer.nl... of naar www.meteopagina.nl. Is hier Madonna in Like a Virgin.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 ben blij dat wij de zon nog een beetje naar, uh, <laughs> naar toe brengen. De zon is inmiddels eh, wel zo langzamerhand verdwenen. Door de Sergio Mendes in de Black Eyed Peas bij CFM Zandvoort. Dat was Mascanada. En de Zandvoorters kunnen weer lekker eh, gaan golven en zich inschrijven, Albert-Jan. Ja, eh, terwijl onze grote jongens, zoals waaronder Luiten, momenteel eh, eh, weer een toernooi afwerken bij München... is het weer tijd voor de golfers de, en de permanent in Zandvoort wonende golfers... om zich gaan, te gaan inschrijven bij de Go Kennemer Golf Country Club voor de jaarlijkse Golfdag Zandvoorts Open. En het bestuur van de Kennemer Golf Country Club... nodigt hierbij de in permanent in Zandvoort wonende golfers uit... om deel te nemen op maandag 22 juli 2013... aan het 13e Zandvoorts Open. De wedstrijdvorm is 18 holes Stableford met een shotgun om 11 uur. Op vertoon van een geldig handicapbewijs van de NGF... met een maximale exacte handicap van 30,0 kan van 1 tot en met 5 juli aanstaande... een deelnameformulier worden afgehaald en ingeleverd... bij de Kennymaster van de Kennemer Golf Country Club. Indien er meer dan 96 aanmeldingen zijn... en wellicht dat het ook dit jaar weer het geval zal zijn... zal er geloot worden voor de deelname. De ingeloten deelnemers krijgen in de week van 15 juli een bevestiging... voor deelname en nadere informatie over de wedstrijd. Dus golvende Zandvoorters, schrijft u in... voor maandag 22 juli het Zandvoorts Open op de Kennemer Golf Country Club... en van 1 tot en met 5 juli kan men een deelnameformulier afhalen... dan wel inleveren bij de Master op de Kennemer Golf Country Club. En wie wil daar nou niet spelen, hè? Wie wil daar nou niet dus spelen? Dus schrijf je in eh, voor het eh, toernooi wat 22 juli plaatsvindt.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 Steven al klaar? Steef al klaar? Bijna, mooi, mooi, mooi, mooi. Hoeveel kilo? 15 kilo, kilo schoon aan haak. Oh. Nou, dat gaat er wel in, toch? 15 kilo, oh, dat worden heerlijke satéetjes. Joh, de Laubega en Numbo number 5. Yo. Ja, en terwijl Ivo druk bezig is de barbecue eh, klaar te zetten voor de gasten vanaf 4 uur. Ja, het bijna einde van eh, Le Mans. Ja, en, en, de, ja de, het einde is in zicht van de Le Mans. De grote race tussen de Audi's en de Toyota's nadat zijn einde. Om drie uur zullen ze gaan finishen na 24 uur zenuwslopende autoracerij. Ja, er is nogal het een en ander gebeurd, hè? Er is nogal wat gebeurd, maar in verhouding erg veel uh, safety cars. Maar het aantal ongelukken is redelijk beperkt gebleven. Alleen tegen het eind begon het weer te regenen. En toen zijn er nog alsnog met het, met het oog op de finish... toch weer een aantal auto's uitgevallen. Waaronder ook, maar dat was al eerder, Hoping Tung eh, heeft de finish niet gehaald... wegens mechanische problemen met de auto. Eh, wat gaan wij doen? Wij gaan ons langzamerhand een beetje ook opmaken. Want wij zitten maar honger te lijden. Zo is het, ja. We gaan eens even buiten kijken zo dadelijk. Ja.